Delta vroeg de Nederlandse overheid onlangs om extra zekerheden. Verhagen herhaalde dat hij geen cent in een nieuwe kerncentrale zal steken. Door de tegenslagen was de positie van Delta-topman Boerma onhoudbaar geworden. Het weer, vooral in het midden en zuidoosten soms wat motregen. Later vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. Het is 9 tot 11 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam, tussen Hoogmade en het de Aquaduct 6 kilometer vanwege een spoedreparatie.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 De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.